De man van 20 stond vandaag voor de rechter. Hij werd al een tijdje in de gaten gehouden door de IVD. Volgens justitie probeerde hij wapens en munitie te verkopen via Telegram. De man zelf wil niks zeggen over zijn plannen. Koning Charles is de komende dagen toch niet in Frankrijk. Hij zou daar op staatsbezoek gaan, maar ziet dat toch even niet zitten. Door de rellen die al dagen aan de gang zijn in Frankrijk is het niet veilig genoeg. Vertelt onze correspondent in Engeland. Koning Charles zou ook Bordeaux bezoeken... waar demonstranten gisteren het stadhuis in brand zetten. Ja, en de Britse regering had de afgelopen dagen al toenemende zorgen... over de veiligheid van de koning. President Macron vindt het niet zo gek dat Charles wegblijft. Hij begrijpt die keuze, zegt hij. De Tweede Kamer wil toch weer af van tijdelijke huurcontracten. Daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Het idee was dat er door tijdelijke contracten meer huurwoningen zouden vrijkomen. Maar dat is niet gebeurd. En AZ wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar vriendjespolitiek bij de KNVB. Bestuur van de voetbalclub uit Alkmaar heeft een brief gestuurd... waarin ze zeggen dat Ajax, Feyenoord en PSV volgens hen worden voorgetrokken. Deze sportdeskundige vertelde erover bij Vandaag Insight. Het is een directe aanval van AZ op, de, op het functioneren van de top van de KNVB. En het is eigenlijk als je de brief leest, denk je... hoe is het mogelijk dat zulke intelligente mensen binnen de KNVB... hun club zo behandelen? Het gaat, het gaat over het voorrecht van eh, PSV, Ajax, Feyenoord... ten opzichte van andere clubs. Ja, als er geen onderzoek komt, gaat AZ naar de rechter, zeggen ze. Het weer dan nog. Later vandaag meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. De weg is nog steeds helemaal dicht bij knooppunt Holendrecht. Vanaf Maarsen kom je daardoor al in een lange file terecht. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1... Verder staat er een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen heb je daardoor 50 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A9, ook maar richting Diemen tussen Alsmeer en de afrit AMC. Vertraging is daar 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Almere rijdt het langzaam tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes.